ministerie van Justitie heeft de Nederlandse Energiemaatschappij op de vingers getikt voor een WK-actie. Daarbij wordt nieuwe klanten een jaar lang gratis elektriciteit beloofd als Nederland wereldkampioen wordt. Volgens het ministerie is het een kansspel en mag de energiemaatschappij daarom maar 100.000 euro uitkeren. Daardoor kunnen maximaal 222 mensen een jaar lang gratis stroom krijgen. Dat moet in de voorwaarden staan om klanten niet te misleiden. Het ministerie eist dat de energiemaatschappij de voorwaarden snel duidelijk maakt. De autoverkoop is het afgelopen half jaar flink gestegen. Er werden ruim 270.000 auto's verkocht. Dat zijn er zo'n 50.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Kleine, zuinige auto's zoals de Peugeot 107 werden het meest verkocht. Door de economische crisis zakte de verkoop van auto's vorig jaar in. Het lijkt erop dat bij de bezuinigingen de salarissen van leraren toch niet buiten schot blijven. Het kabinet wil de lonen van ambtenaren en leraren bevriezen. In de Tweede Kamer gingen stemmen op om de leraren uit te zonderen van de maatregel omdat dat beter zou zijn voor het onderwijs. Maar minister De Jager zag weinig in het plan en de motie hierover werd door de Kamer verworpen. De fileproblemen in Nederland worden de komende jaren alleen maar groter, ondanks de forse investeringen in het wegennet. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van minister Eurlings. Vooral rond de grote steden en in Brabant wordt het fileprobleem alleen maar groter. Dat komt doordat er steeds meer auto's bijkomen. Ook het openbaar vervoer in de grote steden krijgt te maken met een capaciteitsprobleem. Een Australische priester moet bijna 20 jaar de cel in voor kindermisbruik. Hij heeft zeker 25 jongens vanaf 5 jaar misbruikt op scholen in New South Wales. De priester zei dat hij spijt heeft, maar de rechter is daar niet van overtuigd. Slachtoffers en familie zijn blij met de celstraf van bijna 20 jaar.